lieve mensen, we gaan een feestje bouwen in het koude kikkerlandje. We gaan dansen Het wordt een tropical party, net als bij ons. Lekker schudden met die bella. Dusje, dusje, dusje. S'avonds bij het maanlicht mag ik nog een kansje. Ik vraag mijn even schat ze een nassen. Jawel, sushi. Zo happy als ik jou zie. Douchie, douchie, douchie.